8 uur. met het NOS-journaal. Tweede Kamerleden hebben stevige kritiek op staatssecretaris Broekers... na het niet doorgaan van een gesprek tussen Nederland en Marokko. Dat land annuleerde zonder opgaaf van redenen... op het laatste moment een gesprek met Broekers. De staatssecretaris wilde het hebben over het terugnemen van Marokkanen... die in Nederland geen recht hebben op asiel. Kamerleden noemen de gang van zaken dom en amateuristisch... en willen een uitleg van Broekers. Burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen stapt per direct op. Volgens de gemeente vanwege haar bestuurstijl. Een organisatieadviseur noemde de gemeentepolitiek in Vlaardingen eerder dit jaar een zooitje... en de manier van werken kansloos. Jette was drie jaar burgemeester van Vlaardingen. Door investeringen van olie- en gasbedrijven wordt het onmogelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zeggen zeven organisaties. Ze hebben een rapport daarover gepresenteerd op de Klimaatop in Madrid. Volgens de onderzoekers kan de aarde door de olie- en gasprojecten tot 2 graden opwarmen... omdat de uitstoot daarvan gelijk staat aan die van 1200 nieuwe kerncentrales. Shell laat weten zich niet te herkennen in de cijfers... en zegt juist miljarden te investeren in koolstofarme technologieën. Iran gaat hoe dan ook door met het ontwikkelen van ballistische raketten. Het land zegt dat als reactie op Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... Die hebben bij de VN gezegd zich grote zorgen te maken over het nucleaire programma. Ze wijzen onder meer op beelden van een Iraanse rakettest in april. Volgens de Europese landen kan dat type raket kernkoppen vervoeren. Op de EK zwemmen in Glasgow hebben Arno Kamminga en Kira Toussaint goud gewonnen. Kamminga won de Europese titel op de 200 meter schoolslag. Toussaint was de snelste op de 100 meter rugslag. Het zijn de eerste gouden medailles voor Nederland dit EK. Het weer eerst op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het regenen en ook flink waaien. Aan de kust wordt de wind stormachtig.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? je kan natuurlijk niet achterblijven eh, op zo'n 5 eh, december. Eh, dan ontkom je er toch niet aan om ook nog iets te doen aan een beetje met pakjesavond. Dit was eigenlijk voor mij eigenlijk een beetje de Sinterklaas song bij uitstek. Ja, <laughs> dat is heel fijn dat ik nog eventjes iets grap ergens van het internet. En dan gooien ze er nog een stukje reclame er ook tussendoor. Henk en Henk. En in de clip zelf zaten er ook nog leden van het goede doel... die er ook nog kunnen, kunnen zien. Is ook alweer uit 1982. Welkom bij deze Alternative FM op 5 december. Ja, dan heb je ook de kans om het eh, te, draaien, denk ik dan. We gaan gauw door met de muziek eh, die je van ons gewend bent. Hier is Ruud Houweling met Erasing Mountains. The ocean breathes eternity just like nog eh, leuke commentaar van je collega ergens eh, van de Omroep Zuidplas. Dat eh, de Sint nog voorbij is gekomen. Nou, die is niet geweest hoor. Wel in de personen van twee figuren uit het verleden, Henk en Henk. En die hebben de zin eventjes eh, uitgepakt. en eh, dat ook laten horen. Maar goed, dat is aan het eh, begin van deze Alternative FM geweest. Dit was The Garden van Chloe. Daarvoor hoorde je Erasing Mountains van Ruud Houweling. wil niet zeggen dat wij geen nieuwe dingen hebben vandaag. we hebben straks bijvoorbeeld weer een track van het album van Maarten van Praag. Want die heeft gisteren het album Young Hearts ehm, gepresenteerd in Bitterzoet. En dus vonden we dat eh, goed en wel aanleiding om daar ook wat eh, mee te doen. Dus dat eh, gaat sowieso gebeuren. Dan nog even het verhaal Rob Akda wordt, want... Eh, volgende week is het eh, weer zover. Dan eh, is er een tweede voorronde. we proberen het dus natuurlijk weer live uit te zenden. Dat, dat sowieso. Vorige keer is dat een beetje in de mis, mist gegaan. Maar zoals het er nu naar uitziet gaat het wel door. maar dan de compilatie. Wanneer komt die voorbij? Nou, ga ik je nu vertellen. komende maandag tussen 9 en 11. We, we, hebben toch een herhaling van, deze, van dit programma. Dus dan zal ik die compilatie zal ik er tussendoor doen. En dan eh, is het de bedoeling eh, dat, eh, dat dat uitgezonden wordt. En dat is standaard dat we de maandag voor de donderdag van eh, een, volgende voorronde dat doen. Eén eh, keer gaat die vlieger niet op. Dat is eh, bij de vierde voorronde. Dan moeten we nog een keer even een datum prikken om dat voor elkaar te krijgen. En dan komt er ook nog een compilatie voorbij. Die, die zal ook nog te horen zijn. Goed, dan weer door met de muziek zoals, die, zoals ik die heb geplaatst op Facebook, op de sociale media. De Stream is zo'n band waarbij... Esme Gabler van Panda Noir, ook een van de deelnemers van de gedaan wordt eh, te horen is. En eh, het eh, verbazingwekkende van dit nummer is heel erg leuk... dat klassiek en popmuziek elkaar ontmoeten. En dat ga je nu horen. I belong in this. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the fake if you you come running back to me. It all makes sense, it's feeling me. I can see you're just loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend Did I mean to offend, but I'm just over fake friends. Cause if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. This feeling to me now that I can see you're just a forget no more I've been there before I've been there before I recover and remember How you didn't care when you I'm so over fake friends Tired of the pretend did I mean to offend But I'm so over it I'm so over it Fake friends Tired of the pretend did I mean to offend But I'm just over fake friends If you are in need or you come running back to me It only does this feeling to me Now that I can see you're just a over fake friends flags high up on mountain tops Taking over planets cause we just can't stop Mr. Boomerang is swinging back on us We can't stop waving white flags Could you tell me what's the hash met het eh, nieuwe nummer eh, van even, ja, even. Het is gewoon een nieuw nummer van hem. Van het album eh, Young Hearts. Pride and Shame. Gisteren heeft hij ze, dat album ten dopen gehouden in Bitterzoet. En er is ook nog een clip uitgekomen. Namelijk het verhaal van Stories. Daar is het allemaal op, eh, op eh, te vinden. Want ook eh, dat nummer dat kun je vinden op dat album Young Hearts. Het is min of meer een, ja, een aantal bestaande materiaal van Shells and Stones. Daar, heeft, daar is ook wel wat het een en ander op terug te vinden. op dit album. met crowdfunding bij elkaar gekregen en gisteren dus gepresenteerd. daarvoor hoorden we ehm, zo Over Fake Friends van Wendy Moore. En dat bracht de tijd op eh, drie minuten voor half negen. Inmiddels alweer bij eh, Alternative FM op ZFM Zandvoort. Eh, dit komt oorspronkelijk uit Nederland, maar... Ze woont al sinds een lange tijd in Australië. En dan heb ik het over Hadassah Morris Repstra. Zo heet zij. haar meisjesnaam is Rijpstra. Dan, dat zeg ik er even bij. Ehm, ze is overzees gegaan ja, eh, verliefd geworden op een Australiër. En dan is het eh, gauw eh, bekeken en gezegd van... ik ga daar verder mijn leven leiden. Nou, ze heeft ook een aantal nummers geschreven. Vorige week hebben we er eentje gedraaid. Your Shoes. En dit is Step on the Water. drown. You say, step on the water. I see my feet are sinking down. You ask me to step out of my boat. but I don't know how to swim. van uh, Cosmic Sun. Ze komen ehm, hier op de eh, 19 december komen ze spelen. En daarvoor Step on the Water van Hadassah. Die eh, dus uit Noord... Nou, wat zeg ik? Uit Australië. daar woont ze. Maar ze komt oorspronkelijk uit Nederland. Safe as a secret. Dat kan nog wel, denk ik, hier op de donderdagavond. Als je bezig bent om de pakjes uit te pakken. Het is van Lilith Merlo. I'm keeping you a secret Cause you know we shouldn't do this Baby, don't ask questions. The less you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep ya. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is swear I'll keep you. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my wings are burning, I know that I should be returning down to the hill be rejected. I'm rather disconnected. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep you. ya. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my wings are burning. slang. Oh, oh, oh, yeah the door, yeah the door. wat, eh, wat singles eh, weg. En dat hebben ze ook eh, bijvoorbeeld met deze gedaan. Commander van Maggie Brown. Ze komen uit Amsterdam. En dit is geloof ik alweer de tweede of de derde die ze hebben uitgebracht. Daarvoor Safe as a Secret van Lilith Merlo. En dus gaan we weer verder met de volgende. Een beetje electro. my heart so quickly, but I want to let van met zijn nieuwste liedje uh, I Did Not Die. Daarvoor Origami van Lassette. En die uh, Tim van Doren die ga je straks eh, nog terug horen in een ja, band waar hij vroeger in heeft gezeten. Clueless. Lea Rai is de volgende die je gaat horen. En haar nummer dat heet H. YHNLM. Scares me how I'm longing for your fault to be mine. scares me how I clearly find it funny to see that love makes blind. It scares me, I've been chasing my senses for something I would lose. It scares me how I'm running from myself to make you stay like I never used to. You caught me like a predator. become. It scares me, I'm waiting for us to reconnect. While that single. Want eh, ze hebben hem ook al opgepikt bij de top 40. Dus eh, dat is KY met Seaside. Daarvoor H YHNLM van Lia Rijs. Je ziet al dat ik het eh, nogal heel erg moeite heb om dat uit te spreken. Melle gaat dit uur afsluiten. Dat doet hij met Y. En we zijn straks na 9 uur nog een keer terug. Met nog een uur Alternative FM.